Artsen, je hebt verpleegkundigen, je hebt van alles en nog wat. Maar er zitten ook ja, gewoon soldaten en anderen die ook heel goed werk kunnen verrichten... wat de, de artsen en de verpleegkundigen in hun belangrijke taak kan ontlasten op dat moment. Denkt u aan maaltijden bezorgen of eh, met mensen een intakegesprek aangaan, allemaal dat soort dingen. Nou, dat is eh, iets waar Defensie op veel niveaus kan helpen. Defensie gaat nu kijken wat ze kunnen doen in zorginstellingen in Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland. Daar zitten ze het hardst verlegen om extra handjes. 2020 was het jaar van de weerrecords. De krant NRC heeft ze op hun voorpagina allemaal op een rijtje gezet vandaag. Het begon al op 2 januari. Toen werd het in Noorwegen 19 graden. De hoogste wintertemperatuur ooit in Scandinavië. In februari was het 18,4 graden op Antarctica. En in Nederland was het vorige maand gemiddeld 9 graden. Dat is 2,2 meer dan normaal in november. Met nog een paar dagen te gaan wordt 2020 waarschijnlijk het warmste jaar ooit gemeten in Nederland.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 Ze kreeg die uitkering, maar had ook te maken met hoge vaste lasten. Daarom deed haar moeder elke week een keertje boodschappen voor haar. Dat had ze moeten vertellen, zegt de gemeente. Die wil de waarde van de boodschappen in mindering brengen op haar uitkering. Het weer, het is bewolkt, af en toe kan er regen of natte sneeuw vallen vandaag. En het is fris, een graadje of vier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A9 Diemen richting Alkmaar staat er een file tussen afrit AMC en Aalsmeer van 3 kilometer.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 And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing. Christmas of white, but I'll have a blue, blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red or green Christmas tree won't mean a thing.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 Tony Braxton. Mr. Bombastic. just call me Santa Claus. I think we should make this a Jamaican Christmas, girl. Sail on down the line about half a mile or so, and I uh, don't really wanna know uh, where you're going.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 Gemeenten moeten vanaf vrijdag snel persoonlijk contact zoeken met inwoners met schulden. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, waterbedrijven en energieleveranciers. Ze moeten problematische schulden worden voorkomen. Er zijn dit jaar 13.000 mensen meer overleden dan verwacht, zegt het CBS. De oversterfte is het gevolg van het coronavirus. Het is verbijsterend en beschamend dat Nederland pas 8 januari begint met vaccineren. Dat zegt Roel Coutinho, de voorganger van Jaap van Dissel bij het RIVM. Volgens Coutinho betekent later vaccineren langer overbelasting van de zorg en meer doden. Het weer. Op veel plaatsen valt vanochtend wat regen. In het noordoosten mogelijk ook natte sneeuw. Het wordt vanmiddag 4 of 5 graden. mi es pura tentación. Adicción. Contigo te has vuelto una adicción. Yo lo sé. Pero que si me gusta, ¿qué importa?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 we will be singing Silent Night or Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, the New Year's night. salutations oh, above. For oh, this is Christmas, Christmas, be happy, happy.